Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken. Na de ceremonie brengen loopgroepen het vuur in een estafette door heel Nederland. De aankomst van het bevrijdingsvuur is meteen de start van de lokale 5 mei-activiteiten... die allemaal digitaal zijn. De 5 mei-lezing wordt dit jaar gegeven door de Duitse bondskanselier Angela Merkel... via een live verbinding vanuit Berlijn. Limburgse statenleden zouden sneller een provinciebestuur moeten vormen. Dat signaal geeft waarnemend gouverneur Johan Remkes af aan de Limburgse statenfracties. De deadline om een nieuw college te vormen blijkt verschoven van 21 juni naar 23 juli. Een nieuw college zou dan pas na het zomerreces aan het werk zijn... en dat is volgens Remkes richting de Limburgse samenleving volstrekt onverantwoord. Remkes is aangesteld om aan het herstel van de bestuurlijke verhoudingen in Limburg te werken. Bijna een maand geleden trad het hele college, inclusief gouverneur Bovens, af vanwege een integriteitsschandaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid waarschuwt dat mensen zich niet meer goed aan de regels houden nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd. Het duurt daardoor langer totdat het aantal ziekenhuisopnames daalt, zegt hij. We moeten eerst een daling zien en als we die willen bewerkstelligen... zullen we ervoor moeten zorgen dat ons gedrag niet gaat versloffen, aldus De Jonge. En Manchester City heeft voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Champions League bereikt. Tegen Paris Saint-Germain werd het 2-0 en eerder won de Engelse club met 2-1 van de Parijzenaren. De tegenstander in de finale is nog niet bekend. Morgen strijden Chelsea en Real Madrid om de andere finale plaats. Het weer nog, de wind gaat liggen vannacht.